Visser met het NOS-journaal. Griekenland krijgt waarschijnlijk begin november het van de toegezegde lening uitbetaald, zeggen inspecteurs van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank na een onderzoek. Met een nieuwe lening van 8 miljard kan worden voorkomen dat Griekenland in acute betalingsproblemen komt. De zogenoemde trojka waarschuwt wel dat de Grieken hun bezuinigingsdoelen voor dit jaar niet halen, zoals de regering eerder ook al aangaf. Daarmee wordt het nog belangrijker dat het nieuwe reddingsplan voor Griekenland snel rondkomt. In juli is afgesproken dat de banken een vijfde van de Griekse schuld kwijtschelden, maar dat is nog niet geregeld. De inspecteurs verwachten dat ook voor 2013 en 2014 aanvullende maatregelen nodig zijn. De Europese Unie heeft de veroordeling van oud-premier Timoshenko van Oekraïne scherp bekritiseerd. EU-buitenlandchef Ashton zegt dat er sprake is van een politiek gemotiveerde uitspraak. De eventuele toetreding van Oekraïne tot de EU wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt, zei Ashton. Timoshenko kreeg vanochtend 7 jaar wegens machtsmisbruik. Volgens de rechter ging ze bij het sluiten van een gasovereenkomst met Rusland haar boekje te buiten door president Janukovic niet in te lichten. Gasdeal zou voor Oekraïne onvoordelig geweest zijn. Timoshenko zei na het vonnis dat Oekraïne terug is naar de tijd van de repressie onder Stalin eind jaren 30. Zo kondigde aan aan het Europese Hof te stappen. Er zijn opnieuw problemen met BlackBerry-telefoons. Telefoonmaatschappij Vodafone bevestigt dat er een storing is, maar het bedrijf weet niet of het probleem net zo groot is als gisteren. Toen konden door een storing bij BlackBerry-fabrikant RIM de telefoons geen verbinding maken met internet. Gebruikers in Europa, Afrika en het Midden-Oosten konden urenlang geen gebruik maken van onder meer internet, mail en ping. Het weer bewolkt en regenachtig bij gemiddelde temperatuur van een graad of 18. Vooral aan de kust staat een stevige westenwind. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig en iets frisser. Staat dan wel minder wind. Dit was het NOS show Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen de Meren en Knoop het Oude Rijn 2 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.